12 uur. Klomp met het NOS-journaal. Het tekort aan huurwoningen neemt de komende twee jaar nog verder toe. Volgens een adviesbureau voor vastgoedbeleggingen komt dat doordat het aantal huishoudens blijft groeien... en er niet genoeg huurwoningen worden bijgebouwd. Vooral aan middeldure huurwoningen is een tekort. Volgens het bureau wonen veel jongeren daardoor langer bij hun ouders... of met meerdere mensen samen in bijvoorbeeld woongroepen of anti-kraak. Pas in 2019 zal de nood weer wat afnemen, voorspelt het bureau. Defense for Children zegt dat het aantal kinderen dat in armoede opgroeit toeneemt. Zo'n 400.000 kinderen in Nederland hebben extra aandacht nodig. Het merendeel daarvan omdat ze in armoede opgroeien. Defense for Children spreekt van armoede als het gezin het moet hebben van alleen een bijstandsuitkering. Volgens de vereniging is de stijgende armoede in een gezin een belangrijke voorspeller voor andere problemen waarmee kinderen te maken kunnen krijgen. PvdA en D66 trekken de portemonnee voor het onderwijs. Het was al duidelijk dat ze daar extra in willen investeren, maar bedragen werden nog niet genoemd. Voorafgaand aan de CPB-doorrekening zegt D66 dat de partij 4,5 miljard wil uittrekken voor onderwijs dat moet leiden tot kleinere klassen, hulp voor kinderen met een leerachterstand en een conciërge op elke basisschool. De PvdA komt uit op een bedrag van zo'n 5 miljard euro. Die partij wil hogere salarissen en extra geld voor hulp aan opgeleiden. Het computersysteem van het kadaster is slecht beveiligd tegen hackers. Volgens het Financiële Dagblad kan dat leiden tot onacceptabele veiligheidsrisico's. Het FD baseert zich op interne stukken van de directie. De site van het kadaster zou uit de lucht kunnen worden gehaald... of onbevoegden zouden met de informatie kunnen rommelen. Het weer op de meeste plekken volop zon. Alleen in Limburg kunnen vanochtend wolkenvelden overtrekken. Het wordt 4 tot 8 graden. Ook morgen en woensdag veel zon. Woensdag kan het in Limburg 15 graden worden. S'nachts blijft het nog wel vriezen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.